Daar in dat klein cafeetje aan de grote boulevard. Heel vaak hetzelfde lief, veel duntjes kon hij niet. In een hoekje in de bar speelt hij zijn mooiste lief. Komt er een rijke heer, vraagt hij soms keer op keer Zeg dan met stem, mag ik van u een glaasje bier? Heel vaak hetzelfde lied, veel duntjes kon hij niet. In een hoekje in de bar speelt hij zijn lied. Oud grijs en versleten sleurt hij langs de straat, de aalmoesjes zijn voor hem loon. Vaak is het niet veel, maar hij kan er mee doen. Toch heeft hij zijn dag weer gehad. Op zijn harmonica speelde dat een clochard. Daar in dat klein cafeetje aan de grote boulevard. Heel vaak hetzelfde lied, veel duntjes kon hij niet een hoekje in de bar speelt hij zijn mooiste lied. Komt er een rijke heer, vraagt hij soms keer op keer. Zegt dan met schorre stem, mag ik van u een glaasje bier? Heel vaak hetzelfde lied, veel duntjes kon hij niet speelt hij zijn lied. De nood was het oosten, de redding nabij. Het was op een winterse dag. Verkleumd van de kou en ziek als een hond, nooit heeft hij een dag meer gehad. Op zijn harmonica speelde daar een klochard. Daar in dat klein cafeetje aan de grote boulevard. Heel vaak hetzelfde lied. Veel puntjes kon hij niet. In een hoekje in de bar speelt hij zijn mooiste lied. Komt er een rijke heer, vraagt hij soms keer op keer Zeg dan met schorre stem, mag ik van u een glaasje bier? Heel vaak hetzelfde lied, veel duntjes kon hij niet. In een hoekje in de bar speelt hij zijn lied. In een hoekje in de bar speelt hij zijn lied.